Een van de aanwezigen verliet de zaal omdat ze niet bij de vertoning van de film Fitna wilden zijn. De rechter zei dat hij zich dat kon voorstellen en vroeg of, meer mensen, of er meer mensen waren die de film niet wilden zien. Dat schoot Wilders en Moscovici in het verkeerde keelgat. De rechter zei daarna dat hij geen oordeel gaf over de film. Het proces begon maandag, maar werd al snel onderbroken omdat Moscovici namens Wilders een wrakingsverzoek indiende. De rechters hadden volgens hem de schijn van partijdigheid gewekt, maar het verzoek werd gisteren afgewezen. De zaak is daarom verder gegaan met dezelfde rechters. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de Indonesische president Jono niet hoeft te worden gearresteerd als hij naar Nederland komt. Ook wees de rechtbank het verzoek om berechting van Jono in Nederland af. De Zuid-Molukse regering in ballingschap had die twee eisen gesteld in een kort geding. Jono zag gisteren vanwege dat geding op het laatste moment af van een staatsbezoek aan Nederland... hoewel minister Ballin had verzekerd dat hij niet zou worden gearresteerd. RMS-president Wattilete was het kortgeding begonnen omdat de Nederlandse regering niet was ingegaan op zijn verzoek om de mensenrechten aan de orde te stellen bij het bezoek van de Indonesische president. Volgens de Zuid-Molukkers worden de mensenrechten op de Molukken geschonden. De Engelse voetbalclub Liverpool wil worden overgenomen door New England Sport Ventures. Het bestuur van de club heeft overeenstemming bereikt met het Amerikaanse bedrijf... dat onder meer eigenaar is van het honkbalteam Boston Red Sox... De club wil de huidige Amerikaanse eigenaren via de rechter dwingen om in te stemmen met de overname. De eigenaren vinden het bod veel te laag en hebben aangekondigd dat ze zich zullen verzetten. Naar verluid wil New England Sport Ventures 300 miljoen pond voor Liverpool betalen. Het weer bewolkt en vooral in het westen af en toe regen.